als jouw gordijnen zit jij daar heel alleen. Jij wil niet meer verschijnen aan mensen om je heen. Mensen om je heen, mensen om je heen. Je zegt in het algemeen ik niets met ze gemeen. Men ziet je wel passeren, je moet soms dit of dat. Maar aanspraak zul je weren, je hebt genoeg gehad van mensen om je vindt ze vaak gemeen, althans in het algemeen. Maar open die gordijnen, te veel aan steen en been. Laat je angst verdwijnen voor mensen om je heen. Mensen om je heen, mensen om je heen, vaak leuker dan het scheen. We hebben veel gemeen.